Ewout Jong met het NOS-journaal. Lidstaten van de Europese Unie moeten zich voorbereiden op een langdurige verstoring van de energiemarkten door de Iraanoorlog. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie. Die spoort de nationale regeringen aan om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het stimuleren van thuiswerken, carpoolen en minder vliegen. De Commissie en het dagelijks bestuur van de EU is vooral bezorgd over de aanvoer van producten als diesel en kerosine. In hoger beroep is crimineel Rico de Chileen veroordeeld tot 13 jaar cel. Dat is twee jaar hoger dan de straf die de rechter hem eerst oplegde. De crimineel is schuldig aan drugshandel, witwassen en het leiden van een organisatie die liquidaties pleegde. En bij de zaak maakte het OM gebruik van verklaringen van een overgelopen Italiaanse maffiabaas. De politie zoekt naar een man die betrokken zou zijn bij de dood van een vrouw in Nieuw-Vennep. Die vrouw werd gisteravond gevonden op een parkeerterrein bij het station. De man die gezocht wordt heeft een getinte huidskleur en een litteken op zijn wang. Een man die zanger Douwe Bob heeft bedreigd... heeft tien maanden cel gekregen, waarvan drie voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen voor verschillende stoornissen. De Amsterdammer van 39 begon met de bedreigingen... nadat Douwe Bob vorig jaar besloot om niet op te treden op een Joods voetbaltoernooi. Uit angst voor de veiligheid van zijn gezin vertrok de zanger een tijdje naar het buitenland. In de winkelstraat in Hamburg heeft een wolf gisteravond een vrouw in haar gezicht gebeten. Het is voor het eerst in decennia dat een wolf in Duitsland een mens aanvalt. De wond van de vrouw is gehecht in het ziekenhuis. De wolf is gevangen en wordt uitgezet in een wildpark. Het weer. Vanavond overal droog en opklaringen. Temperatuur vannacht van 5 graden in het westen tot het vriespunt in het oosten... waar ook mist kan ontstaan. Morgen in het westen bewolkt, in het oosten geregeld zon... en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ruim 100 kilometer file... De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Amsterdam en Vinkenveen een kwartier oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Knoop het Velsen een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie aan het asfalt. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A12. Op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek.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 What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? it's all changed. It's got to change more, cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round again.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 zoals minder vliegen en het stimuleren van thuiswerken. Israël vertrekt voorlopig niet uit het zuiden van Libanon. De Israëlische minister Katz van Defensie zegt dat het gebied een veilige zone moet blijven. Amsterdammer van 39 die zanger Douwe Bob heeft bedreigd... heeft 10 maanden cel gekregen en moet zich psychiatrisch laten behandelen. De bedreigingen begonnen nadat de zanger vorig jaar besloot... om niet op te treden op een Joods voetbaltoernooi. Het weer, vanavond en vannacht droog met opklaringen en kans op mist.